Mark Hokke met het NOS Journaal. De politieke partij Denk breuk heeft gepleegd. Partijleider Kuzu zegt dat Simons in loondienst was tot 15 maart... en dat ze bij voldoende stemmen voor Denk de Tweede Kamer in zou gaan. Simons vertrok vlak voor kerst plotseling en richtte een eigen partij op. Ze zei onder meer dat Denk een gebrek aan leiderschap en perspectief heeft... Volgens denkleider Kuzu heeft Simons het relatiebeding, het concurrentiebeding en de geheimhoudingsplicht die in het contract waren opgenomen geschonden. Hij eist 30.000 euro van Sylvana Simons. De Duitse politie heeft in Nois in Noord-Rijn-Westfalen een terreurverdachte opgepakt. De man werkte mogelijk samen met een verdachte die vrijdag in Wenen werd gearresteerd... op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in de Oostenrijkse hoofdstad. Hij zou radicaal islamitische ideeën hebben... De opsporingsdiensten denken dat hij overnacht heeft bij de man in Duitsland die gisteren is opgepakt. Een op de drie mensen die in 2015 zorg of ondersteuning kreeg... vindt dat de hulp onvoldoende was. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP. Het gaat vooral om te weinig hulp in de huishouding. In totaal kregen iets minder dan 2 miljoen volwassenen zorg en ondersteuning thuis. 670.000 van hen hadden behoefte aan meer zorg. De redenen hiervoor zijn niet onderzocht. Ruim 400 passagiers van KLM zijn gestrand op Curaçao vanwege pech aan hun toestel. Toen ze vrijdag op weg waren naar Schiphol vloog er een vogel in een motor van de Boeing 747. Daarop besloten de piloten terug te keren naar Curaçao. KLM stuurde monteurs naar Willemstad, maar de problemen waren groter dan gedacht. En daarom is een leeg toestel naar Curaçao gestuurd om de passagiers op te halen. Ze komen komende ochtend aan op Schiphol. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Op veel plaatsen vriest het en lokaal komt dichte mist voor.